Goede start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gladheid op plaatsen tot problemen geleid. Zo gleed bij Den Bosch een auto van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. De auto vloog daarna in brand. De bestuurder bleef ongedeerd. Bij Schiphol verloor een taxichauffeur de macht over het stuur, mede door de gladheid. De taxi raakte zwaar beschadigd. In verband met de verwachte sneeuwval rijdt de NS op een aantal trajecten met minder treinen. De AWB houdt extra wegenwachters paraat om mensen met problemen zo snel mogelijk te kunnen helpen. In de Zweedse stad Gothenburg heeft de groep gemaskerde jongeren gisteravond de synagoge bekogeld met brandende molotovcocktails. Volgens Zweedse media was in de synagoge een feest aan de gang van Joodse jongeren. De molotovcocktails kwamen op de grond terecht. Ze bereikten de synagoge niet. Niemand raakte gewond. De politie in Gothenburg heeft drie mensen gearresteerd. Ze worden verdacht van poging tot moord. Over hun motief is niets bekend. De voorzitter van de Joodse gemeenschap in Gothenburg denkt dat de aanval te maken kan hebben met de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De Nederlandse spoorwegen rijden vanaf vandaag met een nieuwe dienstregeling. Tegelijkertijd verandert de NS de manier waarop reizigers worden aangesproken van dames en heren in het genderneutrale beste reizigers. De NS wil zo bereiken dat iedere reiziger zich welkom voelt. De belangrijkste verandering in de dienstregeling is dat er tussen Amsterdam en Eindhoven structureel elke 10 minuten een trein gaat rijden. Het weer. Van het zuiden uit gaat het bijna overal sneeuwen. De sneeuw bereikt het noorden rond het middaguur en er kan 15 centimeter vallen. Vanmiddag gaat het in het zuiden 6 graden dooien en bovendien hard waaien met kans op zware windstoten. Op andere plaatsen dooit het nauwelijks. Morgen vanuit het zuiden eerst regen en later sneeuw. Er kan opnieuw veel vallen. Dit was het NOS.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 Ik heb nog een uurtje met heerlijke muziek voor je. Het eerste nummer waarmee ik begonnen ben is van George Adams en Don Pullen. Het komt van hun album City Gates uit 1983. Een album waarin zij eigenlijk het beste van hun eh, carrière eh, samenbrengen. En alles matchte daarin. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is een verzoeknummer van een eh, goede kennis uit Zandvoort. Ehm, zij is eh, dit jaar getroffen door, eh, door een ja, ernstige ziekte. Ze heeft altijd veel met jazz. En eh, via haar dochter heeft zij ook vele jazzartiesten leren kennen. Jonge jazzartiesten um, die bij in Den Haag gestudeerd hebben. En een van die jazzartiesten is Vera Marijt. Een jonge Nederlandse pianiste. Ze is geïnspireerd door Buddy, Bud Powell, de pianist. Heeft in Den Haag gestudeerd, vele masterclasses gedaan met eh, grote artiesten... zoals Brentford Marsalis, ehm, Rob van Bavel, Hein van der Geijn. Ze is naar Canada gegaan om daar verder te studeren... en heeft daar ook een, eh, een band opgericht... En met die band heeft zij een album opgenomen. En eh, op dat album staat onder andere het nummer Toys van Herbie Hancock. Ik heb een ehm, versie van het nummer gevonden... wat zij voor haar afstuderen heeft gespeeld. En dat wil ik graag voor jullie draaien. Het Vera Marij trio met Toys. heeft geluisterd naar Vera Marijt, een Nederlandse jazzpianiste. Ondertussen zat ik even te zoeken en inderdaad, ik heb haar een keer in Zandvoort gezien... vorig jaar bij het concert van Edwin Rutte in de Krocht. Toen zat zij in het publiek en eh, werd gevraagd eh, om eh, spontaan een nummertje mee te doen. Mogelijk. Ik ga eens praten met de mensen van de, van de organisatie. Kunnen ze haar eens een keer uitnodigen voor een eigen concert? Oh, dat is het nadeel als je YouTube gebruikt. Dat gaat gewoon verder. Um, mocht u nou zelf eens een keer een verzoeknummertje hebben... dan eh, hoor ik het graag. Dat kunt mij bereiken via Facebook. Daar hebben wij ook een uh, groep. Uh, eh, CFM Jazz. Daar kunt u eventueel een, een, boodschap op achterlaten... of mij persoonlijk via Facebook benaderen. Volgende wat ik klaar heb liggen is van Snarky Puppy. Een hele populaire band die bijvoorbeeld op North Sea Jazz... al een aantal keren volle zalen heeft getrokken... Ze hebben een keer een album gemaakt met het Orkest En in 2016 hebben ze een nieuw album gemaakt. Het heet Cultja Voeltja. Daarvan ga ik draaien Tarova, Snarky Puppy. Snarky Puppy, een band met veel succes... die op een, eh, hun eigen tijdse manier jazz, pop, rock combineren... tot een eh, aanstekelijke eh, muziek. We gaan weer verder met wat meer traditionele jazz. Gene Quill, een alt-saxofonist. Hij heeft een nummer gemaakt, Three Bones and a Quill, uit 1958... Daarop speelt hij samen met Frank Riach, Jim Doll en Jimmy Cleveland op trombone... Hank Jones en Ned Pierce op piano, Whitney Mitchell op bas en Charlie Persip op drums. U gaat luisteren naar een nummer dat geschreven is door Horace Silver. Het heet The Preacher, Gene Quill. Preacher. Een andere alt-saxofonist is Russell Procope. Hij heeft een band gehad, de Russell Procope's Big Six. En daarvan ga ik het nummer draaien, Bottle It. En daar hoort u ook op Harold Shorty Baker... die we eerder in deze uitzending hebben gehoord met Doc Cheatham. Russell's Procope Big Six met Bottle It. Russell's Progro Big Six. We gaan verder met een andere band met een prachtige naam... Billy Kyle's Big Eight. Daarop speelt Billy Kyle op piano met onder andere Buddy Rich op drums. U gaat luisteren naar Date for Eight. Billy Kyle's Big Eight. Uit dezelfde periode zou midden jaren 40 Ella Fitzgerald... van haar album Paper Moons ga ik draaien Sing Me a Swing Song... basket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy. On the way, I dropped it. I dropped it. I dropped it. Yes, on the way, I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. tisket, a tasket. I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Solo we, solo we, solo we, solo we, solo we. Oh gee, I wish that little girl I could see. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was a joy of mine. A tisket, a tasket. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. voor een klein technisch probleem heb ik een ander nummer ingestart van Ella Fitzgerald... van hetzelfde album, A Tisket, A Tasket. We gaan verder met een, ehm, een vocalist, John Hendricks. En het merkwaardige is, eh, als je zo'n programma als dit maakt... is dat je gewoon nog steeds na jaren nieuwe artiesten tegenkomt. En van deze vroeg ik me af, hoe kan het zijn dat ik deze gemist heb in al die jaren? Het is een uh, Amerikaanse singer. Hij is een van de eh, ja, van de mensen die vocalise heeft uitgevonden. Dat is eigenlijk het, eh, het toevoegen van eh, zang aan bestaande instrumentele nummers. En hij is daar heel groot mee geworden. En hij is ook bekend geworden vanwege zijn onovertroffen skat uitvoeringen. Ella Fitzgerald, die we net gehoord hebben, is natuurlijk ook bekend om scat. Maar John Hendricks ehm, was, een, was een van de allergrootste. Hij is in november overleden. En daarom eh, ter kennismaking voor mij en misschien ook voor u... twee nummers van zijn album Love uit 1982. Het eerste nummer heet Tell Me The Truth... en het tweede nummer heet I'll Die Happy. John Hendricks and Company. tired of dying while I'm still alive. I feel I'm drowning in a sea of jive. I'm saturated with abuse of youth. Somebody tell me the truth. Everyone's rapping about the hows and whys. They just happen not to be too wise. Truth disappearing till it's out of sight. Somebody tell me what's right. Nowadays, wrong is right, down is up, black is white. lie. Evil men live while good men die. Why? Don't talk about peace while you're fighting the war, cause I don't wanna hear it. And you won't admit it's money that you're fighting for, cause the people couldn't bear it. And you give it to the rich never game, but they don't know the score. They're asleep and they show it. And nothing Jesus said know for certain everything ain't right. People are hurting, everyone's uptight. Can't stand this madness, cause I'm much too couth. Hey, somebody, tell me the truth. Somebody tell me like a TI is now. Somebody Tell me the truth so I can tend to his now. Somebody tell me the truth one time now. Say somebody. Oh, somebody. Somebody tell me like a T.I. is. I need the truth so I can tend to biz. Tell me before I lose my youth. Hey, somebody tell me the truth now. be wasted, and the old folks say I won't live long, but I'll die happy. Well, I'm a real low rater and an aggravator and a good time lover living undercover, and I know I won't always be strong, but I'll die happy. Now when they plant my body neath the sod, please don't take it so hard. Cause while I'm copping that eternal nod, I'll be the happiest cat in the graveyard. Well, I'm a loud noise maker and a belly shaker and a goofball user and a chick abuser and I can't live right for living wrong. But I'll die happy. Now woo ba did but, bed did up, but little trail, a bit of pretty baby. Bill, you're a bitty bitty bear, for a that better never to be a daughter. beneath the sod. Please don't take it so hard, cause while I'm copping that eternal nod, I'll be the happiest cat in the graveyard. I'm a loud noise maker and a belly shaker and a goofball user and a chick abuser and I can't live right for living wrong, but I'll die happy. Happy. John Hendricks, hij is overleden, maar hij is waarschijnlijk heel gelukkig overleden. Zoals dit nummer ook aangaf. Komende uitzendingen nog meer van eh, zijn muziek. Want ik heb een, eh, weer een schat aan prachtige muziek ontdekt met hem. Inderdaad, het wordt bijna kerstmis. De sneeuw begint te vallen. Blijft hier nog niet liggen. Maar misschien komt hij dan wel, die witte kerstmis, eindelijk een keer na... Eh, ik weet niet hoeveel jaren. Natuurlijk is er in de jazzmuziek ook veel kerstmuziek te vinden. En daarvan ga ik er ook een paar draaien. De eerste die ik ga draaien is van Dave Brubeck. Nou, de titel hoef ik eigenlijk niet aan te kondigen. Die hoort u zelf wel uit de muziek. Dave Brubeck met Santa Claus is Coming to Town. Ook de allergrootste hebben zich natuurlijk aan de kerstmuziek gewaagd. Duke Ellington en zijn orkest gaat u eerst horen... en daarna Louis Armstrong met de Benny Carter Orkest. gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beat. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear. Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. was time and knew when it's Christmas time, it's Christmas time in New Orleans. Het zit er alweer bijna op. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit is CFM Jazz. Ik heb nog één nummer voor u klaar liggen. En voordat ik die ga starten wil ik u in ieder geval een fijne feestdagen wensen. En natuurlijk een heel gezond 2018 ehm, alvast. Ik ben terug in het nieuwe jaar. Fijne feestdagen nogmaals en eh, tot gauw. Geniet nog eventjes van de klanken van Winter Marsalis. Met natuurlijk als laatste ook een kerstuitvoering van Santa Claus is Coming to Town. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.